12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft in een telefoongesprek met president Poetin... gesproken over de mogelijkheid van een nieuw verdrag... om het aantal kernwapens te beperken. China zou daar ook bij betrokken willen worden. Volgens het Witte Huis hebben Poetin en Trump een uur gepraat... en het verder ook gehad over Noord-Korea en de situatie in Venezuela. Rusland is volgens Trump niet van plan zich te mengen in het conflict. Poetin hoopt wel op een spoedige oplossing. Het aantal ebola-doden in Congo is de duizend gepasseerd. In augustus vorig jaar was het het eerste ziektegeval... in het oosten van het Afrikaanse land. De Wereldgezondheidsorganisatie wil een nieuw, nog niet goedgekeurd vaccin inzetten... om de infectieziekte te bestrijden. Artsen zonder grenzen is bang dat ebola overslaat naar de miljoenenstad Goma... op de grens met Rwanda. De Nederlandse tak van Artsen zonder grenzen stuurt daarom een gezondheidsadviseur naar het land. Een verbod op benzineauto's, zoals Amsterdam over 11 jaar wil... gaat een stap te ver. Dat zegt staatssecretaris Van Veldhoven in een reactie op het plan... dat de gemeente gisteren presenteerde. Ze benadrukt wel dat schone lucht belangrijk is... en dat het goed is dat steden daar plannen voor maken... en mensen helpen bij de overstap naar schonere auto's. De burgemeester van Rome heeft strenge straffen aangekondigd... voor toeristen die een monument vernielen... De afgelopen dagen hebben toeristen hun initialen gekrast... in een aantal muren van 2000 jaar oud bij het Colosseum. Mensen die zich schuldig maken aan vernieling van een Romeins monument... worden niet alleen streng gestraft, maar ze mogen de stad ook nooit meer in. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, lichte regen. Vannacht in Zuid-Limburg kans op nat sneeuw. Het kot af tot 1 à 6 graden. De komende dag verspreidt over het land buien... soms met hagel, onweer en windstoten...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 Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Oh, party, trying my best to meet somebody, but everybody around me's falling. yeah notice the two are gone, say I play. ist da, es wird dich feiern. Ich weiß, da ist noch mehr. Es liegt noch so viel vor mir. Ich lauf noch hinterher. Bis jetzt fühle ich nur die Hälfte von allem, was geht. Ich muss noch weiter suchen. Ich will sagen, like every day I miss your touch, your love all through the night.